Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Gaddafi wordt vandaag begraven, zeggen de nieuwe machthebbers in Libië. Volgens de Nationale Overgangsraad krijgt de donderdag doodgeschoten kolonel... samen met zijn zoon Mutassim een begrafenis op een geheime plek in de woestijn. Het lichaam van Gaddafi lag de afgelopen dagen in een koelcel in Misrata... waar veel Libiërs een kijkje kwamen nemen. Gisteren haalden de autoriteiten het lichaam weg... Volgens de overgangsraad was het in verregaande staat van ontbinding. In Tunesië is de verkiezingsoverwinning opgeëist door de gematigd islamistische Ennada-partij. Uit voorlopige uitslagen zou blijken dat de partij minstens 30% van de stem heeft gehaald. En daarmee de grootste is geworden. Partijfunctionarissen hebben al gezegd dat ze een coalitieregering willen vormen met seculiere partijen. De Tunesiërs stemden voor een constitutionele raad die onder meer een nieuwe grondwet moet opstellen. Amnesty International beschuldigt Syrische ziekenhuizen ervan dat ze patiënten slecht behandelen en soms zelfs martelen. Het gaat om ziekenhuizen in het hele land die door de staat bestuurd worden. Amnesty baseert zich op verslagen van ooggetuigen. Volgens de mensenrechtenorganisatie worden patiënten aangevallen door het personeel. Personeel dat wel probeert te helpen zou worden gearresteerd. Amnesty zegt dat er gewonden zijn die daarom afzien van een behandeling. Ierland kampt met de gevolgen van een enorme wolkbreuk. In één dag tijd viel evenveel regen als normaal in een maand. Grote delen van Dublin en andere regio's staan onder water. Veel wegen en huizen zijn ondergelopen. En op veel plaatsen zijn treindiensten uitgevallen. In Dublin wordt een politieagent vermist. Hij wilde automobilisten weghouden bij een gevaarlijke brug... toen hij werd meegesleurd door water uit een rivier die buiten zijn oevers trad.